4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Brussel zijn ongeveer 8000 mensen op de been... om te protesteren tegen het klimaatbeleid van de Belgische regering. Daarbij ontstonden ook enkele ongeregeldheden. Relschoppers, deels gekleed in gele hesjes... gooiden ruiten in en beschadigden gebouwen... waarna de politie de straat even afsloot. Het is de derde klimaatdemonstratie in België... Het animo lijkt wel iets af te nemen. Bij de vorige betoging waren er nog zo'n 70.000 mensen. De Partij voor de Dieren heeft een nieuwe voorzitter. Het is de 24-jarige Sebastiaan Wolswinkel... nu nog voorzitter van de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Op het voorjaarscongres van de partij kreeg hij verrassend de voorkeur... boven de kandidaat van het bestuur Elze Boshart. Op het congres gaf fractievoorzitter Thieme de aftrap voor de campagne... voor de Europese parlementsverkiezingen. Opnieuw dreigt er droogte in het zuidoosten van het land. In het oosten van Gelderland en het noorden en midden van Limburg... is het grondwaterpeil van de zanderige grond laag. Akkerbouwers in die regio's maken zich grote zorgen. In januari en februari is weinig regen gevallen... en ook voor april wordt niet veel verwacht. Belangenorganisatie LTO zegt dat boeren bijvoorbeeld dijkjes rond hun land kunnen aanleggen... om te voorkomen dat water van het land afspoelt. Bij een amateurvoetbalwedstrijd in Hoofddorp heeft een grensrechter gisteren een keeper knock-out geslagen. Volgens de politie gebeurde dat na een ruzie op het veld. In het ziekenhuis bleek de keeper een hersenschudding te hebben. De 34-jarige grensrechter van de club Geel-Wit uit Haarlem is gearresteerd. Zijn club heeft hem geschorst en besluit later of hij wordt gerooieerd.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 My freaky, freaky, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, Bad girls gon' la Bust down on my wrist in it, bitch. My picky rain bigger than this. Eh, matter how shimmy ya. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la.